Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense economie is dit jaar tot nu toe gekrompen met ongeveer 30 procent. Dat komt grotendeels door de invasie van Rusland, zegt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Maar ook onderbrekingen in de aanvoer van elektriciteit uit de kerncentrale van Zaporizhia speelden een rol. En de oogst verliep trager door slecht weer vorige maand. In de graanexport is weer een stijgende lijn te zien. Dankzij de graandeal kan sinds augustus weer graan geëxporteerd worden... vanuit havens aan de Zwarte Zee. Bij protesten in Iran is opnieuw een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam pas gisteren naar buiten. Het is volgens Amnesty de derde keer in een paar weken tijd dat een jonge vrouw door het regime wordt gedood. De onrust in Iran ontstond na de dood van Masa Amini. Zij overleed vorige maand nadat ze was aangehouden door de politie... omdat haar hoofddoek te los zou zitten. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Zuid-Korea gaat het om twee korte afstandsraketten. Ze kwamen na 350 kilometer in de Japanse zee terecht. Het is de zevende raketproef sinds begin vorige week. De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Een op de vijf Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof... door een staking bij meerdere raffinaderijen. Daardoor staan er bij de pomp op veel plekken urenlange rijen voor LPG, benzine of diesel. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten... maar ook in het zuiden ontstaan nu problemen.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 hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata.